7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hebben geregeld te hoge leningen verstrekt aan klanten... door onduidelijke regels van de nationale hypotheekgarantie. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Huizenkopers konden het bedrag dat ze maximaal konden lenen ophogen... door energiebesparende maatregelen te nemen. Maar sommige geldverstrekkers namen de regels niet zo nauw... waardoor huizenkopers met een kleine maatregel... al duizenden euro's extra konden lenen. In het vluchtelingenkamp in Calais hebben meerdere mensen last van mazelen. Dat heeft een Belgische vrijwilliger gezegd tegen de Vlaamse televisiezender VRT. Ook in het kamp in Duinkerken zouden enkele vluchtelingen de ziekte hebben. De diagnose is nog niet bevestigd door artsen zonder grenzen. De nieuwe mobiele flitsapparatuur van de politie is onbetrouwbaar en maakt te veel fouten. Dat zegt politiebond ACP in het AD. De vakbond wil dat de radarcontroles worden stopgezet... omdat agenten zich zorgen maken over de vele foutmeldingen. Zo zouden bij lijnbussen snelheden tot 185 km per uur zijn gemeten... en rijden vrachtwagens volgens de flitsers soms met 240 km per uur over een 80 kilometer weg. Ruim 1 miljoen mensen hadden in 2013 of 2014 een depressie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden vrouwen en lager opgeleiden er vaker last van dan mannen en hoger opgeleiden. Ook kwamen depressies volgens het CBS het vaakst voor op middelbare leeftijd. Vluchtelingen in alle asielzoekerscentra krijgen straks les over de rechten van homo's, meldt Dagblad Trouw. Het initiatief komt van minister Bussemaker. Volgens haar is de voorlichting nodig omdat sommige vluchtelingen uit landen komen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. AZC's mogen zelf bepalen in welke vorm de vluchtelingen les krijgen. Het weer mistig, maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon door. Het blijft overal droog en vanmiddag is het opvallend zacht bij 10 tot 12 graden. Alleen op de Wadden is het wat kouder. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nu alweer op de A1 richting Amsterdam. Het gaat langzaam tussen Hoevelaken en Eembrugge. De A6 Lelystad-Muiden over 12 kilometer tussen knooppunt Almere en Muidenberg.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 Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. you, then I know I shouldn't say it, but my heart.